Bonkelaar. Voor ruim 1200 fans. We leven nog een keer mee met Radio Monique. Een optreden van Doe

Ik stapte dus met rook in en voelde me gebogen. Dat hield ik zeven weken, toen had ik het bekeken. Ik dacht eentje maar, en ander doet er twee. Het ging meteen weer beter, ik rook weer als een ketter. Ik stapte dus met zuipen, ik kreeg acute stuipen. En zag ik iemand drinken, begon te moeten zinken. Ik dacht eentje maar, een ander doet toch twee. Hey, eh, hey, drink ik nu je neven en heb een rotte leven. Oké, geef mij er dan maar twee. Want met die ene kom ik er niet mee. Als u mijn leven zit. er zijn mijn longen zwart van dit is oké. Geef mij er dan maar twee stamde dus met vreten. Nadat heb ik geweten. Ik zag naar kroketten. En met de continenten. Ik dacht eentje maar. En ander doet al twee. Hey, hey, hey. Dan kan ik lekker proppen. En moet mijn pensel stoppen. Oké, geef mij het dan maar twee. Wat met die

long et à compter des années. je dan dans ma vie. Ok, les meilleurs dans ma vie. Want met qui est pour m'éclairer. En douce, les deux, c'est. J'aime long et à compter.